van 2 uur. Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Brabantse boeren willen via een kort geding verzekeraars dwingen de hagelschade te vergoeden die ze hebben opgelopen door het noodweer eind juni. Lang niet alle boeren krijgen de schade vergoed die veroorzaakt werd door hevige hoos en hagelbuien. Voor de boeren is het van levensbelang om de schade vergoed te krijgen. Een financiële stop van enkele tonnen kan het einde van hun bedrijf betekenen. Een aantal verzekeringsmaatschappijen weigeren te betalen. Ze vinden dat onder de polis alleen stormschade valt en geen hagelschade. PvdA-europarlementariër en Turkije-rapporteur Piri denkt dat het absoluut niet realistisch is om te veronderstellen dat Turkije over zeven jaar EU-lid is. Het land voldoet nog lang niet aan alle voorwaarden, zei ze op Radio 1. Het land lijkt juist steeds verder af te drijven van de Europese Unie. Op terrein als persvrijheid en mensenrechten verslechtert de situatie eerder dan dat deze verbetert, zegt Piri. Ze reageerde op uitspraken van de Turkse EU-ambassadeur Jenel, Die zegt in een interview met het Duitse blad Die Welt dat het mooi zou zijn als Turkije in 2023 bij de EU hoort. Dat is het jaar waarin de Turkse Republiek 100 jaar bestaat. De Amerikaanse Olympisch zwemmer Jimmy Fegan moet meer dan 10.000 euro overmaken aan een goed doel in Brazilië. Daarmee beschouwt de Braziliaanse justitie de zaak van de valse verklaring van hem en drie teamgenoten als afgedaan. De vier verklaarden zondag dat ze in nachtelijk Rio door gewapende mannen waren beroofd. Politie onderzocht de zaak, maar vond geen spoor van bewijs. Minister Koenders vindt het vervelend dat er in Marokko paspoorten zijn gestolen met een Nederlands visum erin, maar zegt dat het risico op misbruik klein is. Gestolen visa zijn ongeldig verklaard en de paspoortnummers zijn internationaal geregistreerd. Het is daardoor niet mogelijk om met zo'n paspoort naar Nederland te komen, zegt hij. De 41 Marokkaanse paspoorten werden gestolen tijdens een transport. Het weer in een groot deel van het land is het bewolkt. Alleen in het noordoosten schijnt eerst nog de zon volop. Vol vanuit het zuiden trekt later regen over het land. Het wordt 23 tot 27 graden. Dit was het NOS. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort 6 kilometer file nog tussen Hilversum Noord en Afrit Bunschoten. Door een ongeluk eh, op de A1 richting Amsterdam bij Hoevelaken 4 kilometer file. A1 Amersfoort Amsterdam tussen Naden en Muiden-Oost 6 kilometer. 2 kilometer op de A6 Muiden richting Lelystad door een ongeluk bij Almere Poort. Daar zijn drie rijstroken dicht. Er staat 11 kilometer file op de A27 Utrecht-Breda tussen Lexmond en Gorkum. Daar is de linkerrijstrook dicht. Ten slotte op de N701 Muiderberg richting Lelystad. De omrijders tussen Almere en Haven 5 kilometer file.